Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In Cairo tegen oud-president Mubarak. Hij staat terecht voor de moord op 850 betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind in januari en februari. Ook wordt hij verdacht van corruptie. Daarvoor kan hij de doodstraf krijgen. Het is nog maar de vraag of de 83-jarige Mubarak komt opdagen. Hij zou te ziek zijn om terecht te staan. In een asielzoekerscentrum in de Limburgse gemeente Echt heeft een asielzoeker zichzelf in brand gestoken. De beveiliging was er snel bij om het vuur te doven, maar kon niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte. Wie de man is, waar hij vandaan komt en waarom hij tot zijn daad kwam, wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. In Halsteren in Noord-Brabant is kort na middernacht brand gebroken in een winkelcentrum. Het vuur was na enkele uren onder controle. Volgens de brandweer zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wel was er zoveel rook dat de inwoners van Halsteren hun ramen en deuren voorlopig gesloten moeten houden. Hoe groot schade is, is niet bekend. Ook de tweede vergadering van de VN-veiligheidsraad over het geweld in Syrië heeft geen resultaat opgeleverd. De westerse leden willen een veroordeling van het regime Assad, maar onder andere Rusland wil dat ook de Syrische oppositie een deel van de schuld krijgt voor het geweld. Het overleg wordt later vandaag voortgezet. Vanwege het geweld heeft minister Rosenthal de Syrische ambassadeur op het matje geroepen. In Saoedi-Arabië moet de hoogste wolkenkrabber ter wereld komen. De Kingdom Tower wordt net iets meer dan een kilometer hoog. Dat is 200 meter hoger dan de Burj Khalifa toren in Dubai, die nu de hoogste ter wereld is. De bouw van de wolkenkrabber gaat 850 miljoen euro kosten.